Renske van der Zallen met het NOS-journaal. In het zuiden van de Amerikaanse staat Florida is een pick-up truck ingereden op bezoekers van een Pride-optocht. Daarbij zijn zeker twee gewonden gevallen. De politie heeft de bestuurder aangehouden. Over zijn motief is nog niets officieel bekendgemaakt. gemaakt. De politie in Gouda heeft gisteravond drie minderjarige jongens onder schot gehouden... omdat ze vuurwapens op voorbijgangers zouden richten. Achteraf bleek het om zwart geverfde waterpistooltjes te gaan. Een getuige zag het al rondlopen met de pistooltjes en waarschuwde de politie. Agenten gingen daarna met getrokken wapens op de tieners af. Ze werden gefouilleerd en aangehouden. Pas op het politiebureau werd duidelijk dat de wapens niet echt waren. John Burko, de oud-voorzitter van het Britse Lagerhuis... is van de conservatieve partij van premier Johnson... overgestapt naar oppositiepartij Labour. Burko zegt dat hij nu meer op een lijn zit... met de sociaaldemocraten van Labour dan met de conservatieven. In een interview met een Britse krant noemt hij de partij van Johnson populistisch... en soms zelfs xenofoob. In Rotterdam is vanavond een man gewond geraakt nadat hij in een avondwinkel werd neergeschoten. Het slachtoffer was na het schietincident aanspreekbaar, zegt de politie. Hij is ter plekke behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar de dader. En in september start het eerste proces van het Kosovo-tribunaal in Den Haag. Voormalig rebellenleider Salih Mustafa staat dan terecht voor oorlogsmisdaden... die hij heeft gepleegd tijdens de Kosovo-oorlog tussen 1998 en 2000. Hij wordt onder meer verdacht van het doden van een gevangene... en het martelen van opgepakte burgers. De oud-rebellenleider werd vorig jaar al opgepakt en overgebracht naar Den Haag. Het weer, de stevige buien met onweer en zware windstoten trekken langzaam weg. Morgen afwisselend zon en wolken en in de avond lokaal regen.